Zij zei dat ik je niets meer deed. Je pakte je spullen en bent weg van mij gegaan. En elke keer als ik je tegenkom, zeg je geen woord en je draait je snel om. Hoe kon het zo ver komen? Zeg me alsjeblieft waarom. Want ik weet zeker jou. Ook al is mijn leven nu grijs en grauw. Ik kan niet geloven dat je niet meer van me houdt. Jij was de zon die altijd voor me scheen. Ik leef nu in het duister, stil en alleen. Jij die eens vol vuur was, bent nu zo koud als steen. zonder jou lijken een eeuwigheid. Maar ik blijf op je wachten tot je zegt ik heb spijt. Ik zou alles willen geven als jij maar met me vrijt. Want ik weet zeker dat je eens weer voor mijn deur zal staan. Dan zeg je Ook al is mijn leven nu grijs en grauw. Ik kan niet geloven dat je niet meer van me houdt. Dagen, maanden, jaren, het maakt me niet uit. Zal ik blijven wachten totdat je besluit dat je weer terugkeert, terugkeert bij mij. Dan zeg je, ik wil met jou weer door het leven gaan. En tot die dag komt, blijf ik wachten op jou. Ook al is mijn leven nu grijs en grauw. Ik kan niet geloven dat je niet meer van me houdt.